bezuinigingsplannen van het kabinet nog eens fel bekritiseerd. In Met het oog op morgen zei ze dat het kabinet de meest kwetsbare mensen in de samenleving treft. Jongerius noemde specifiek de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen en de Wajong-regeling. Het lijkt erop dat het kabinet erop gokt dat deze mensen de allerlaatste zijn die gaan piepen, zei de FNV-voorzitter. Volgens Jongerius liegt premier Rutte als hij zegt dat hij niet op de sociale zekerheid bezuinigt. Over het pensioenakkoord dat de afgelopen dag werd gesloten, zei Jongerius dat ze het als haar verplichting ziet om de winst te pakken die je kunt pakken. Ze benadrukte dat ze met lege handen had gestaan als ze het akkoord had verworpen. De Limburgse gemeente Simpelveld krijgt de jongste burgemeester van Nederland. Het is de 31-jarige Richard de Boer, die nu nog wethouder in Brunsum is. De gemeenteraad van Simpelveld heeft de VVD'er unaniem voorgedragen. De Boer neemt de titel van jongste burgemeester over van Ryan Palmen uit Hilvarenbeek. Die was bij zijn benoeming vorig jaar ook 31. Traditioneel krijgt de jongste burgemeester een wisseltrofee, de Rode Lantaren. Palmen zal die aan de Boer overhandigen tijdens de installatievergadering in Simpelveld. Nederland Nederland heeft overigens jongere burgemeesters gekend. De jongste naoorlogse burgemeester was 27 voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond heeft een belastende verklaring afgelegd in de omkopingsaffaire bij de FIFA. Louis Giscus zegt dat hij op een ontmoetingsbijeenkomst met FIFA-lid Mohammed Bin Hammam een envelop kreeg met 40.000 dollar in contanten. De Qatarese Bin Hammam wordt ervan verdacht dat hij in de strijd om het leiderschap van de Wereldvoetbalbond smeergeld heeft betaald aan FIFA-leden. De bondsvoorzitter van Suriname zegt dat hij bij de ontvangst van het geld vroeg waar het voor was, maar dat hij daar geen antwoord op kreeg. Het weer, de buien buien trekken via het noorden weg, minimaal rond 8 graden. Overdag eerst zon, daarna vanuit het westen buien. Het wordt ongeveer 17 graden. Zondag meer zon en 20 graden. Tweede Pinksterdag is weer regenachtig. Dit was het NOS.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 through to get the up To find a world describe my And I came across this word You know this word in the dictionary It says being one of a kind Having no like or equal or parallel You know, this sounds like you to me blow my mind. All my emotions ruin through I feel your hot blood in my vehicle. Oh, you are you. eagle soaring so high. You are the man, me. Yeah. some words, nothing super Sometimes it happens undecided Says I'm hypnotized, the people I'm in Zo, zo, zo, zo, Siempre espera Pren que lo no Pren, pren, hola sí Hola di Diye Het is van a weg Me ben slim, maar geen winkel Ik krijg niks, ik zeg no tiempo Bitch, lekker, no quiero Anda mete mensen, quiero Yeah, nos dat Spaans doet niks Onde está mi dinero Unas noches de tot ziens Het is nunca, nooit vriends Los gezelligitos Donde está falsos, dulces Están Sabiosas. Hola supermercado, la es por aquí. Expansion. Hola supermercado, la por aquí. Claro que sí. Claro que no. people of this people. Sons of this service, for the host service. وكذلك يكون جنهم ربي سبحانه خلقهم and I'm the Abba is the gospel that's come and I'm the Abba that is the gospel that's come so quiero listening Thank you.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 Not sister Ik droom van binnen Not sister Not sister Wat ben ik zonder jou zorgen? Not sister Waarom moet je morgen? Not sister Doe mij maar Zusters met een van helderinnen Zusters met ik brand van binnen Zusters met een Nachtzusters Wat ben ik zonder al die voorbeelden Zusters met ik de mobiel Zusters met een Zusters Zusters Just a bit.